Visser met het NOS-journaal. Anderhalve dag na de inval in Tripoli hebben de opstandige hoofdstad nog niet onder controle. De situatie is verward en de stemming is nerveus. Rebellen lijken wel het overwicht te hebben in het grootste deel van de stad, maar andere delen zijn nog in handen van de troepen die loyaal zijn aan Gaddafi. Waar Gaddafi zich bevindt is nog niet duidelijk. Zijn hoofdkwartier werd gisteravond weer aangevallen door NAVO-toestellen, maar het hoofdkwartier en de omgeving zijn nog niet aangevallen. Op het Groene Plein, waar de opstandelingen gisternacht feest vierden, is de situatie gespannen. Sluipschutters schieten vanaf daken op opstandelingen en ook in andere delen van de stad zijn sluipschutters actief. Vannacht ook onverwacht de machtige zoon van Gaddafi, Saif al-Islam, op in Tripoli. Gisteren werd gezegd dat hij gevangen was genomen. Het is onduidelijk of Saif is ontsnapt of dat hij nooit heeft vastgezeten. Saif zei tegen journalisten dat Gaddafi en zijn familie in Tripoli zijn en dat ze de rebellen in de val hebben laten lopen. Zeker is wel dat een andere zoon van Gaddafi, Mohammed, is ontsnapt. En inmiddels zijn er berichten dat nieuwe opstandelingen naar de hoofdstad komen. Ook buiten Tripoli zou weer gevochten worden. De Zwitserse bank UBS wil zo'n 3500 banen schrappen. Zo hoopt de bank jaarlijks 1,7 miljard euro te besparen. UBS heeft last van de dure Zwitserse frank en de kwakkelende economie. Ook werken er veel mensen met hoge vaste salarissen. Waar de ontslagen gaan vallen is nog niet bekend. Wereldwijd werken bij UBS 65.000 mensen. Toen besluit het weer. Bewolkt en vooral vanmiddag en vanavond flinke buien en kans op onweer. Temperaturen tussen de 25 en 29 graden en met veel vocht in de lucht wordt het drukkend warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan nog op de A4 richting Amsterdam. Tussen Roelevaansveen en Hoofddorp nog 4 kilometer. Daar staat ook vast op de A44 richting Amsterdam. Daar staat 3 kilometer voor knooppunt Burgerveen. Op de A4 maar dan richting Den Haag nog 3 kilometer bij Hoogmaten. Op de A16 Breda in de richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en de Van Brinoordbrug 9 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de parallelrijbaan en die is dan ook geheel afgesloten.